Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In de coalitie is een confusieplannen van de omroepen in grote lijnen overnemen. Daarbij krijgen de gefuseerde VARA en BNN zo'n 10 miljoen euro meer dan waar ze op basis van hun ledenaantal recht op hebben. Volgens ingewijden vinden VVD en PVV dat bevoordeling van VARA en BNN een verkeerd signaal geeft. De eerste feyenoord zijn vandaag in Rotterdam door de rechter bestraft vanwege hun betrokkenheid bij de rellen bij het Maasgebouw in september. Een man die een stalen balk naar de politie gooide kreeg een jaarcel waarvan drie maanden voorwaardelijk. Twee anderen kregen lagere straffen. In totaal zijn er 32 verdachten. Bij de bestorming van het Maasgebouw moest politieagenten hun pistool trekken om zichzelf te beschermen. In de Egyptische hoofdstad Cairo wordt al uren door tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de militaire raad. Bij het Tahrirplein probeert het leger met traangas de menigte uiteen te drijven en in verschillende straten bij het centrale plein wordt gevochten. Over slachtoffers is nog niets bekend. De protesten tegen de militaire raad begonnen dit weekend. De demonstranten eisen dat het militaire bewind de macht overdraagt aan een burgerregering. De meeste ouders die aangifte hebben gedaan tegen oud-directeur Drent van kinderdagverblijf Het Hofmarretje in Amsterdam begrijpen niet waarom de man niet wordt vervolgd. Ze vinden dat er geen goed onderzoek is gedaan naar zijn rol bij het misbruik van Robert M. Het OM maakte vandaag bekend dat Drent niet wordt vervolgd omdat de oud-directeur niets afwist van het misbruik. In Oosterhout in Brabant heeft een vrouw van 90 een overvaller met haar wandelstok weten te verjagen. De overvaller belde bij haar aan en eiste met een mes geld. De vrouw sloeg de man met haar wandelstok. Ze viel op de grond toen hij de stok terugduwde. De overvaller sloeg op de vlucht. De hoogbejaarde vrouw had na haar val rugklachten. Het weer. Vanavond in het noorden nog mist. In het zuiden nevelig met kans op mistbanken. De minimumtemperatuur ligt in Groningen rond het vriespunt. Aan zee blijft het een graad of 5. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen. Dit was het en... Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In het hele land staan 65 files, goed voor 280 kilometer. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer en richting Amsterdam staat 5 kilometer bij Eembrugge. A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5 en op de ring Amsterdam de A10 tussen de Zeeburgertunnel en Knopend Koenplein 6 kilometer. A12 Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen 6. En op de A15 Rotterdam in de richting Gorkum. Tussen Hendrikiro Ambacht en Sliedrecht Oost 7 kilometer. En richting Europort staat tussen Pernis en Afrit 15 kilometer. Er zijn problemen met de Hartelbrug. De spoorbomen willen niet meer omhoog. A27 Utrecht naar Almere tussen Knopen Drunetten en Bilthoven 7.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 But it's something that I must believe in And that's there when I look at your eyes Like a ghost, don't need a key Your best friend I've come to be Please don't think of getting up from me You don't even need to speak I've been here for just one day if I go away So close the blinds and shut the door You won't sorry. is clear and everything is new cannot see the top unless you fly. there's a morning, a proven ground, and nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell, it's already been sold. Everybody wants to tell, it's already been told.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 Look out my window, babe One afternoon martini Wouldn't want it any other way I'll smile, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside my crazy nights And live really Riviera life I'll stop, thank you for today show that I can align, I'll be alright.